Ja, het bleef een bijzonder mens. Net als die keer toen hij met dat kleine beeldje van hem kwam aanzetten. Jojo heeft gesproken. Jojo? Jojo zegt, op een dag ruik je land en er is geen land. Jojo zegt, op die dag gaat de kapitein eronder. Hè? Jojo zegt, binnen één uur is hij weer boven. Ja, ja, ja, dat zegt eh, Jojo. Ja, Jojo zegt, hij komt boven om de anderen te halen. Aha, maar eh, wat bedoelt Jojo daarmee? De kapitein gaat naar onder en wie gaat hij dan halen? Jojo heeft gesproken. Het zal gebeuren. Ja, maar wat? Wat gaat er dan gebeuren? Uh, uh, uh, signore, scusi, eh, die kist is klaar. Die begrafenis kan beginnen. Eh, nou, dat is dan jammer, want hij leeft nog. Hij leeft? Ja, dat zeg ik toch al de hele tijd. Doe die kist nou maar weg. Nou, hij leeft. En zo viva. U buffonesco e vivente. Me, me, me che devo fare con la mia casa? eh, ho fatto una bellissima casa da morto, da più bello legname, l'ho secato, l'ho trofinato, ho tagliato delle figure, ho fatto un coperchio di casa perfetto con la casa. Guarda! È la più bella casa da morto mai fatta! Anzi, la mia madre non era dentro una casa così bella! Ma il